van met het NOS Journaal. In Libië zou de Algerijnse terroristenleider Bel bij een Amerikaanse luchtaanval zijn gedood. Hij was onder meer het brein achter de aanval op een Algerijns gascomplex begin 2013. Daarbij werden honderden buitenlandse werknemers gegijzeld... en kwamen tientallen mensen om het leven. De dood van Bel wordt gemeld door de internationaal erkende Libische regering. De Amerikanen hebben niet bevestigd dat hij doelwit was. Het Pentagon spreekt van een aanval op een aan Al-Qaeda gelieerde terrorist. Of de aanval is geslaagd wordt volgens de VS nog bekeken. VVD en PvdA willen geen extra regels voor jagers. Er lag al een wet van staatssecretaris Dijksma van Landbouw... maar die levert te veel bureaucratie op, vinden de partijen. Ze willen dat de plannen worden aangepast, zodat het eenvoudiger wordt. Wel krijgen natuurorganisaties meer invloed op het natuurbeheer. Dijksma wil de jacht aan banden leggen. In haar nieuwe natuurwet moeten jagers eerst bewijzen... dat er te veel dieren in de natuur rondlopen... voordat ze met hun geweer op pad mogen. Ook moeten ze vooraf aangeven hoeveel dieren ze precies willen schieten. De vrouw van voormalig president Calderón van Mexico, Margarita Zavala, gaat een gooi doen naar het presidentschap. In een video maakte ze bekend dat ze zich kandidaat stelt voor de verkiezingen in 2018. Eerder was ze al lid van het parlement namens de PAN, de centrumrechtse partij die werd geleid door haar man. Ze belooft de economie te verbeteren en een eind te maken aan de wetteloosheid in het land. Onduidelijk is nog of ze mee gaat doen als onafhankelijke kandidaat of leider wil worden van de PAN. Die partij weigerde haar een plek te geven bij de verkiezingen van vorige week. Curaçao is door naar de volgende ronde in de kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland. Het elftal van trainer Patrick Kluivert had aan een 1-1 gelijkspel in Havana tegen Cuba genoeg. De eerste wedstrijd in Willemstad was in 0-0 geëindigd. De wedstrijd op Cuba eindigde pas vier uur nadat hij was begonnen. In de rust trok een grote onweersbui over het stadion. De wedstrijd werd pas twee uur later hervat. Het weer, het is bewolkt vannacht valt er een lichte neerslag.